Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vrouwelijke leden van het Amsterdam Studentenkoor zijn woedend over seksistische speeches die gisteren zijn gehouden tijdens een herendiner ter ere van hun lustrumviering. Vrouwen werden daarin onder andere bestempeld tot hoeren. Een stukje van een van de toespraken bij de mannen is op videowebsite Dumpert gezet. Meerdere vrouwelijke leden hebben een brief aan het bestuur geschreven... waarin staat dat ze klaar zijn met dit seksisme. De rector van de vereniging is geschokt en zegt dat er consequenties gaan komen. Paus Franciscus heeft in Canada zijn excuses aangeboden voor de rol van de kerk bij de misstanden op katholieke kostscholen. Kinderen van oorspronkelijke bewoners werden in de vorige eeuw naar die instellingen gestuurd en moesten hun eigen taal, cultuur en geloof afleren. De paus smeekte om vergeving. Bij de toespraak van de paus waren ook afstammelingen van de oorspronkelijke bewoners. En ook premier Trudeau was erbij. Hij bood eerder al zijn excuses aan. De Noord-Ierse oud-politicus David Trimble is overleden. In 1998 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Tussen 1995 en 2005 was hij leider van de pro-Britse Ulster Unionist Party... Trimble wordt gezien als een van de architecten van het Goede Vrijdagakkoord... dat een eind maakte aan de bloedige strijd in Noord-Ierland. David Trimble is 77 jaar geworden. De Amerikaanse acteur Paul Sorvino is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol als maffiabaas Paul Cicero... in de bekroonde gangsterfilm Goodfellas... en als politieman in de langlopende serie Law and Order... Zijn loopbaan duurde meer dan 50 jaar. Hij debuteerde midden jaren 60 in een Broadway-productie. Paul Sorvino is 83 geworden. Dat weer, er trekken wat buien over het land en het koelt vannacht af naar zo'n 15 graden. Morgenochtend in het oosten en zuiden nog een paar buien. De rest van de dag droog met af en toe zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Bij Play It Loud kan de muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen op ZFM Zandvoort. a worthless liar. I am just an imbecile. I will only complicate you. Trust in me and fall as well. I will find a center in you. I will chew it up and leave. Trust me, trust me, trust me, trust me, trust me. Trust me. en welkom terug bij het tweede uur van Play It Loud... waar vanavond alcohol centraal staat in de muziek. Je hoorde als uuropener Tool met Sober, wat een van de bekendste nummers was... en als single werd uitgebracht van het album Undertow. Het nummer en de videoclip gaan over een goede vriend van de band... gezongen vanuit zijn perspectief, die het best presteerde... en het meest creatief was als hij dronken was... Tool-gitarist Adam Jones verklaarde tijdens een interview... dat zijn artistieke expressie pas naar buiten komt als hij onder invloed is. Veel mensen geven hem daarvoor de schuld, vertelde Jones. Maar als je verslaafd raakt, dan is dat natuurlijk jouw eigen schuld. Helemaal waar. Dat mensen gekke dingen doen onder invloed van drank... weten ze bij het Australische hardrockband uh, eh, eh, Airborne maar al te goed... When I Drunk, I Go Crazy... werd geschreven tijdens wat drinksessies van de bandleden... en gaat in principe over hun eigen levensstijl. Ze deden vaak de gekke dingen na een eh, avond flink doorzakken... zoals het regelen van het verkeer midden op een kruispunt. De dag erna wisten ze vervolgens niets meer van het hele gebeuren... en hoe ze thuis zijn gekomen. Ze zien I, eh, When I Drink, I Go Crazy al dan ook als een eigen biografie... en die van hun fans. Maar dan heb ik eerst nog even een leuk grapje tussendoor. Waar we eerst mee beginnen. To alcohol, the cause of and solution to all of life's problems. Tracy met Have a Drink. overlijden aan een overdosis alcohol... en gaat over een man die zijn vriend een drankje aanbiedt. Het lijkt misschien een foute keus qua onderwerp na deze tragische gebeurtenis... maar dit was de ACDC-manier om hem te eren. Brian Johnson, zijn vervanger, bleef trouw aan het schrijven van teksten conform de ACDC-stijl... en daar viel drinken ook onder. Bon Scott wou niets liever dan dat. Gewoon blijven rocken en dat deden ze. Het nummer vinden we terug op hun klassieke album Back in Black uit 1980. Het begint een beetje traditie te worden maar ik heb weer een blokje heerlijke Keltische folkpunk klaarstaan. En zal ik voor het eerst een van mijn favoriete bands gaan draaien... namelijk Flogging Molly, die deels uit Ierland en Amerika komen. Ik leerde de band voor het eerst kennen dankzij deze bekende single... Drunken Lullabies van hun gelijknamige tweede album uit 2002. Dave King, die uit Ierland komt, schreef het nummer... dat eigenlijk meer gaat over de mens die al zo lang vecht in oorlogen... en daar niet mee kan stoppen... wat uiteindelijk ontaard is tot een eindeloze cyclus van oorlogen, gevechten... en conflicten. Zolang de mens op aarde rondloopt is er altijd wel oorlog of strijd geweest. Het nummer doelt in dit geval op de eerste conflicten... tussen de katholieken en de protestanten. Maar niet helemaal over alcohol dus. Maar de titel refereert wel naar het zingen van Drunken Lullabies... om de moeilijke tijden van de oorlog een beetje te vergeten. En het is natuurlijk heerlijke muziek om op te feesten en te drinken. the melee, Miss Collins faded her cheeks by now were as red as a rose. Some of the boys decreed she was blasted, had a small job too much, I suppose. Young Scotty Jenkins, so big and able, saw his big calling stretched by the wall. Pulled the left leg from under the table, smashed all the dishes and fellow sinners and ball. Six long months I spent in Quincy, six long months doing nothing at all. Six long months I spent in Quincy, learning to dance for Flanagan's ball. I stepped out and I stepped in again, I stepped out En je hoorde nou Plug in Molly, nog zo'n heerlijke, vrolijke feest en drinkplaat van de Dropkick Murphys met Flanagan's Ball van het zesde album The Meanest of Times uit 2007. Flanagan's Ball was hun coverversie van een eerst traditioneel nummer dat gaat over een feest geven door Lanigan om te vieren dat hij dus een stuk land van zijn vader had geërfd. Hij deed dat voor zijn vrienden en familie die hem hadden geholpen, want zelf leefde hij in pure armoede. Uiteindelijk liep het feest helemaal uit de hand dankzij te veel drankconsumptie. Ronnie Drew van de Dubliners en Spider Stacy van de Pokes waren ook op deze versie te horen. Niet alleen folkbands staan bekend om de vele drankconsumpties... maar in het algemeen wordt er sowieso veel bier gedronken tijdens concerten van de metalbands. De bands lusten zoals eerder vermeld natuurlijk zelf ook de nodige drankjes... en vertalen dit graag naar hun muziek. Zo ook de volgende twee trash metal bands die bekend staan om hun alcoholgerelateerde muziek, met name bier. De Cross over trash metal band Municipal Waste uit Richmond, eh, Virginia... schreef zelfs een nummer over dat drank voor hun een gewoonte is tijdens de feestjes. Getiteld Beer Pressure. Ze staan ook bekend om de grappige namen voor hun songs... zoals Drunk As Shit, Trashing Is My Business and Business Is Good. Nou, Death natuurlijk. En The Trashing of the Christ, oftewel The Passion of the Christ. Ze hebben zelfs een hele eigen stijl gecreëerd, namelijk Party Trash. Daarom mag deze band zeker niet ontbreken vanavond. Aansluitend eh, hoor je een Duitse trash metal band die bekend staat vanwege hun nummers over alcohol. Maar eerst nog even een leuk grapje tussendoor. Now can you please tell me what a woman's body has to do with selling beer? All right. Number one, if it wasn't for beer, there'd be at least three people who probably wouldn't even be married. Me. <laughs> Jefferson. and probably uh, Lisa Marie Presley. <laughs> and number two, since men buy beer, advertisers have to cater to what we want. And hold on to your corncob pipe. <laughs> we like pretty women. Ergo, pretty women sell good products, ugly women sell mm, mm, tennis rackets. <laughs> Pretty women cars, ugly women minivans. Pretty women make us buy beer, ugly women make us drink beer. you should come on, you little slut screwed shotgun shotguns and head on down to Wang I don't oh, know, guys. I gotta stay in tonight. Dude, come on. Shitty Joey bartending. Sorry, guys. I got an Orthodontist appointment at 8.30 in the morning. Don't worry about your ears, man. Come on, man. You know you want to get uncle tonight. Yeah, wasted. It's like they're going out to me you stay Draait, Play It Loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Zandvoort. En dat was natuurlijk de Duitse band Tankhard die ik draaide met Die With A Beer In Your Hand. Van het album Beast of Bourbon uit 2004. De band werd opgericht in 1982 in de Duitse stad Frankfurt... en lieten met hun debuutalbum Zombie Attack uit 1986... een heerlijke, snelle trash metal horen met nummers die vooral gaan over alcohol. De band besloot deze stijl voor te zetten op hun toekomstige albums... en creëerde ook eh, volgens eigen zeggen een geheel nieuw genre. Alcoholic Metal. En noemden ze zichzelf de Kings of Beer... wat ze ook als titel gebruikte voor een album uit 2000. Ook de leden van Guns N' Roses worstelen met een alcoholprobleem tijdens hun carrière... en tijdens het opnemen van hun succesalbum Appetite for Destruction... dat in 1987 uitkwam. Omdat ze toen nog niet veel geld hadden... dronken ze een hele goedkope wijn genaamd Night Train... dat vooral veel gedronken werd door daklozen en zwervers. En schreven daar dus een nummer over. Axl Rose schreef Night Train in 1985 toen de band kleine optredens gaf op de Sunset Strip in Los Angeles. De tekst gaat over hoe roekeloos, gek en arm ze toen waren... dat de Night Train het enige was dat ze hadden. Guns N' Roses hoorden jullie de band What van Goldman, Blackie Lawless met Blind in Texas uit 1985. En dat verscheen als EP en daarna als eerste single van het album The Last Command. Het is tot op de dag van vandaag het meest bekendste nummer van de band... en gaat over Lawless zijn ervaringen in Texas na een tour dat de band daar deed. Hij haatte hoe de mensen daar deden, alle drank dat hij daar dronk... en hoe, hij, eh, hoe het er daar aan toe ging. En natuurlijk ook de extreme warmte. Van extreme warmte gaan we naar het noorden met extreme kou... en terug naar de tijd van de vikingen... met het laatste blokje metal van vanavond. In die tijd dronken de Normannen natuurlijk ook een zelfgebrouwen versie... van het goudgele goedje en vierden ze daarmee hun overwinningen. Scandinavische bands als onder andere uh, Amon Unleashed, Tourisas, Enciferum en Bathory... ontwikkelden een eigen genre daarin eh, genaamd viking metal... en zongen over deze woeste mannen en hun tradities, maar ook over drank. Je hoort twee van deze mensen zo direct achter elkaar... met Amon Amarth als opener met Raise Your Horns... van het album Viking uit 2016. Dat gaat over het vieren van, het overwinning, eh, van een overwinning met bier. Victory Songs uit 2007 hoorde je de tweede single One More Magic Potion van de Finse folk metal band Antiparum. Het nummer heeft een beetje hetzelfde onderwerp als Raise Your Horns. Alleen heeft het wat meer een magisch sprookjesachtig tintje. De hoofdrolspelers raken na hun strijd verdwaald in een bos... waar ze een huisje ontdekken waar een oude vrouw woont. De vrouw geeft de mannen een drankje die hun raar doet voelen... en hun pijn van de wonden doet vergeten. De een na de andere glas van het magische drankje wordt bijgeschonken... waardoor de mannen dronken worden en ze laat dansen en zingen. Met dit magische drankje wordt uiteraard bier bedoeld. Dan zijn we alweer aanbeland bij het laatste nummer van deze... met mm, drank gevulde avond van Play It Loud... maar niet voordat ik waardig afsluit met de mannen van Clutch. Met Drink to the Dead sluit ik vanavond af. Eh, afkomstig van hun vijfde studioalbum Pure Rock Fury uit 2001. Ik bedank jullie weer voor het luisteren. En hopelijk tot volgende week met een ander thema dat past bij vanavond. Mede doordat het dan mijn verjaardag is. Ter ere daarvan gaan we twee uur lang lekker feesten. Luisteren dus. slaap lekker en tot dan.